dagen en nachten. En ik beloof je voor altijd trouw. Meisje met je blauwe ogen, kijk mij eens even aan. Toen ik jou voor het voorbij zag gaan, is mijn hart op met mijn slag gegaan. Dag en nacht denk ik alleen aan jou. Ja, je bent voor mij de mooiste straat bij mij. En je loopt me elke dag voorbij. Weet je niet dat ik verlang naar jou? Zie je niet hoeveel ik van je hou? Meisje met je blauwe ogen, kijk mij eens even aan. Meisje met je blauwe dagen en nachten. En ik beloof je voor altijd trouw. Meisje met je blauwe ogen, kijk mij eens even aan. Zal wachten, dagen en nachten. En ik beloof je voor altijd trouw. Mij